Na het vertrek van het leger is de controle in de stad overgenomen door Koerdische militairen. Na Amsterdam is nu ook de coalitie in Den Haag rond. Het nieuwe college bestaat uit vijf partijen. D66, PvdA, VVD, CDA en de Haagse Stadspartij. Vanmiddag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. De verdeling van de wethouders is nog niet bekendgemaakt. Ook details over de verdeling in Amsterdam zijn nog onbekend. In Amsterdam vormt D66 een coalitie met de VVD en de SP. Ten zuiden van Dordrecht rijden geen treinen omdat, de brand, omdat er brandjes woeden in de berm langs het spoor. Volgens de brandweer zijn er verschillende bermbranden over een stuk van zo'n 2 kilometer. Het gaat om de berm tussen station Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug. Hierdoor rijden er tot vermoedelijk half twee geen gewone treinen tussen Dordrecht en Roosendaal en tussen Dordrecht en Breda. De branden hebben geen gevolgen voor de hoge snelheidslijn. De zorg voor ouderen kan in de meeste instellingen een stuk beter. In meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten de kennis en vaardigheden van medewerkers niet goed aan op de zorg die bewoners nodig hebben, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Staatssecretaris Van Rijn trekt nu 5 miljoen euro per jaar uit om de kwaliteit van de ouderenzorg op peil te brengen. Het weer, periode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee en mogelijk 23 graden landinwaarts.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 We zijn te beluisteren op de kabel via 104.5, via de ether op 106.9... en op internet kunt u ons vinden via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met eh, een nummer geproduceerd door... Um, uh, hoe heet die vind nou ook alweer? Tjoh, ik de naam gewoon even kwijt. Even kijken. Phil Spector, ja natuurlijk. De Crystals met Dadu Run Run. En daarna Jimmy Gilmer Instant Fireballs en Sugar Shack. Veel plezier. shack. Just me and her, yes, we're gonna go back to that sugar shack. to that sugar shack. Yeah, honey, sugar shack. Yeah, yeah, yeah, sugar shack. we begonnen het programma met uh, een nummer van uh, The Crystals, That Do Run Run, geproduceerd door Phil Spector. En uh, geschreven door Jeff Barry, Ellie Greenwich en Phil Spector. En daarna hadden we Jimmy Gilmer en de Fireballs. En zij zongen Sugar Shack uit 63. Opgenomen in de studio's van Norman Petty. Die kent u nog wel van eh, Buddy Holly en de Crickets. Gaan we toe naar Nederlands talent. Nou, die hebben dik, dik 40 hits geloof ik. Gehad, misschien wel 50, ik weet het niet. BZN met Blue Eyes. 40 jaar muziek gemaakt en 40 eh, jaar hits gescoord. BZN uit 82 met Blue Eyes. Twee weken geleden had ik op mijn playlist staan Leo Sayer en When I Need You. En als je dan de verkeerde cd meeneemt, dan krijg je wel Leo Sayer, maar geen When I Need You. Maar nu wel. but hard. is het toch eindelijk gelukt om eh, When I Need You van Leo Sayer te draaien uit 1977. Gaan we naar de top 40 van 50 jaar geleden van 12 juni 1964. Er was maar één nieuwe binnenkomer, dus we zijn er gauw mee klaar. Maar dat was er ook eentje, die kwam nieuw binnen op 29... en dat was de man zijn 24ste single en zeker niet zijn eerste hit. Hier is Little Richard en Bamalama Bamaloo. Bamalama Bamaloo. en andere hits. En dat was uh, eh, Starzone 45 van producer Jaap Egermond. De voormalige drummer van de Golden Earrings uit 1982. En dan gaan we nu naar Buddy Holly and the Pigs. En dat komt uit 1956. Because I Love You. Well, they say what you don't know. hurt you. Won't hurt you. And I believe that it's so. So don't tell me that you found someone new to go through life with you. because I love you. I love you. I love you. My darling, my, darling, my dearest, my I, love you. I love you. I love you. are the one I want nearest me. I love you. I love you. I love you. And I hope that you love me too. I'd rather die. someone new to go through life with you. Well, because I love you, I love you, my darling, my dearest. I love I love you. You're the one I want nearest me. I love you, I love you, and I hope that you. someone new to go through life with you. Through life with you. Eigen compositie van Buddy Holly samen met The Pics en eh, Because I Love You. Tijd voor een lekkere rustige wandeling, een zogenaamde Soulful Strut. de heren Young en Holt, beiden voormalige leden van het Ramsey Lewis trio. En eh, met eh, deze twee heren en eh, de drummer erbij hadden we een heerlijke wandeling. Een soulful strut. Van de week zat ik lekker buiten, s'avonds heerlijk te lezen. En de buren waren gezellig aan het babbelen in de tuin. En opeens hoor ik uit hun huiskamer het volgende komen. deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, o'er the hills and far away. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, says T-Bone, he says Nick, hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick fat persons. Click, click. Me With Your Rhythm Stick. En dat was uh, Jury, Ian Jury in samen met zijn Blockheads. En ik zeg tegen de Buf: heb je ook nog Sex and Drugs and Rock and Roll? En ja hoor, die had ze ook nog, dus die kwam er achteraan. Bedankt Buf Anja voor deze inspiratiebron. Eh, we gaan naar de zanger van The Babies en de zanger van Bad English. En die had ook een eh, mooie solo-hit, John Waite, met Missing You. I think of you 1984 was het en eh, het was Missing You van John White. Fantastisch mooi nummer. Zijn we toe aan de tip van Willem. En daar bestaan drie versies van. De derde versie heet Number 9 en die wil je gewoon niet kennen. Er bestaat een langzame versie van en eentje waarvan je zegt van... even rustig op je stoel blijven zitten, anders donder je er zo weer af. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. The plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be. waarvan je zogenaamd energie zou krijgen. Dit waren gewoon de Beatles natuurlijk en een bekantje. de bekant van Hey Jude, Revolution. Met dank aan Willem voor deze mooie tip. Ik ben nieuwsgierig naar die van volgende week. Nou, die, eh, die krijgen we dit weekend wel weer. Oké, gaan we door naar James Darren en Goodbye Cruel World. to join the circus. Gonna be a broken-hearted clown. Paint my face with a good-for-nothing smile. Cause a mean, fickle woman turned my whole world upside down. Goodbye, cool world. Farewell to love. I'm off to join the circus. Gotta find a way to hide my tears. That I If it takes a hundred years Goodbye, Oh, oh, step right up and take a look at a fool He has got a heart as stubborn as a mule Come on, everybody, he's good for a laugh And no one could tell his heart is broken in half Well, the joke's on me I'm off to join the circus Oh, Mr.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 Neil Diamond met I Am I Said. En daar kreeg hij in 1972 een Grammy Award voor... voor de Best Vocal Pop Performance Male. En terecht zou ik zeggen. Eh, twee weken geleden hadden we de vinyljaren met Ruud samen... en toen draaiden we Stevie Winwood met Back in the High Life Again. Ik kan het gewoon even niet laten hoor. Wat een geweldig nummer is dat. Steve Winwood en Back in the High Life Again. Eh, ik kan niet uitsluiten dat hij ooit nog eens een keertje langskomt hoor. Echt niet. Goed, gaan we naar de laatste van eh, dit eh, eerste uur. En die komt van Can't Heat, Going Up the Country. baby back and leaving drunk. You know we've got to leave. een kleine 10 seconden voordat het eh, nieuws en de berichten gaan beginnen.